Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het voortbestaan van hospices is in gevaar, dat zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Sinds vorig jaar vallen die tehuizen waar terminale patiënten verzorgd kunnen sterven... onder de zorgverzekeringswet en niet meer onder de AWBZ. Maar de zorgverzekeraars betalen veel minder. De directeuren van twee hospices verklaren in de uitzending dat ze de begroting niet meer rondkrijgen. Een hoogleraar hospicezorg Teunissen wijst erop dat bovendien vorig jaar al honderden mensen niet in een hospice konden sterven, omdat ook de vergoeding die zij van de zorgverzekeraars krijgen daarvoor te laag was. In België is een man vrijgelaten die werd verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Ayoub Bazarouche zou hoofdverdachte Abdeslam onderdak hebben geboden na de aanslagen. Maar volgens de rechter in Brussel is daar te weinig bewijs voor. Bazarouche werd eind december opgepakt. Van de Belg Zakaria G. werd de hechtenis verlengd. Hij wordt nu formeel verdacht van terroristische moorden en deelname aan een terroristische groep. Een andere verdachte blijft voorlopig vastzitten op verdenking van betrokkenheid. Een 62-jarige man uit Texas is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... na zijn tiende veroordeling wegens het rijden onder invloed sinds 1980. De rechter zei dat het de taak van justitie is de gemeenschap tegen notoren drankrijders te beschermen. Over 15 jaar kan de veroordeelde voor het eerst een gratieverzoek indienen de Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben de finale van het EK in Hongarije verloren. Het thuisland won met 9-7. De Hongaarse vrouwen hebben zich door die overwinning geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Nederland kan zich in maart nog plaatsen tijdens een kwalificatietoernooi in Gouda. Het weer, de lokale gladheid in het noordoosten verdwijnt en de regen trekt weg. Het wordt een graad of 4 vannacht. Morgen op veel plaatsen zon, maar niet in het oosten en zuidoosten. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Once there was this cute Got into an accident and caught and come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.